hoge toren, Sammy kan niet aan. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want daarboven lacht de man. Sammy wil met niemand praten, maar toch voelt hij zich verlaten. Waarom voel je je verlaten, Sammy, op de straat, Sammy van de straat? Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want dan word je lekker naad. Sammy, kromme, kromme Sammy, dag Sammy. Domme, domme Sammy, kijk niet om zich heen. Doet alles alleen, we vindt de wereld heel gemeen. Sammy wil heus wel veranderen, maar is zo bang voor de anderen. Waarom zou je niet veranderen, Sammy? Want de andere Sammy zijn niet kwaad. Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, anders is het vast te laat. Sammy loopt mij door de nachten, op een wondertje te wachten wie zou dit voor jou verzachten, Sammy?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 Marion Koekoek met het NOS Journaal. Amerikaanse terreurdeskundigen in Jemen maken jacht op terroristen achter de vereidelde aanslagen op doelen in de VS... In samenwerking met de autoriteiten in Jemen proberen ze vast te stellen door wie en waar de bompakketten voor verzending zijn aangeboden. Een tip uit Saoedi-Arabië leidde gisteren tot de ontdekking van explosief materiaal aan boord van twee vrachtvliegtuigen. Die kwamen uit Jemen en waren op weg naar Amerika. De explosieven werden ontdekt bij tussenlandingen in Engeland en Dubai. De pakketjes waren bedoeld voor synagoges in Chicago en daar zat een, het bijzonder krachtige pentriet in. Het zou de bedoeling zijn geweest om ze met mobiele telefoons tot ontploffing te brengen. Amerika en Jemen werken al langer samen in de strijd tegen terreur. Er zijn aanwijzingen dat enkele honderden Al-Qaeda-terroristen in Jemen actief zijn. Defensie heeft verzwegen dat bij een gevecht in Oeruzgan drie jaar geleden zeker 60 Taliban-strijders zijn gedood. Dat meldt het radioprogramma Argos na bestudering van documenten op de website Wikileaks. Defensie zei destijds alleen dat er mogelijk slachtoffers waren gevallen, maar volgens Argos was de strijd in Oeruzgan veel bloediger dan Defensie wilde doen geloven. SP-Kamerlid Van Bommel zegt dat Defensie bewust informatie heeft achtergehouden en gaat Kamervragen stellen. Het Nederlands Dagblad verschijnt vanaf vandaag op Berliner formaat. Dat is groter dan een tabloid, maar kleiner dan het traditionele formaat. De christelijke krant is de eerste in Nederland die volledig voor het Berliner formaat kiest. Het ND noemt de nieuwe afmeting handzaam, maar groot genoeg voor een goede nieuwspagina. In een huis in Rotterdam-Zuid zijn gisteren twee doden gevonden. Het zijn een man en een vrouw. Een familielid had de politie gebeld omdat hij geen contact kon krijgen met het stel. Uit onderzoek is gebleken dat de vrouw in ieder geval door geweld om het leven is gekomen.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 Oscar Peterson was dat met het nummer Big Fat Mama. Een vinyl langspeelplaat opgenomen op 8 augustus 1956. Met naast Oscar Peterson op piano, Rain Brown op de bass, Herb Ellis op de gitaar. Welkom bij ZFN Jazz, vandaag met Fred Koosberg, presentatie en techniek. We gaan heerlijk door met een nummer van Paolo Conto en het nummer heet Sotto le Stel del Jazz. They warned me wonderful, yeah. They worry, hurry, no floaty me, Don't I hear it, yeah. I whisper, I love you. I whisper, I love you. Certi capirono, gesto. arriva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravate sbagliate, ragazzi scimmia del jazz. Così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz. Ma quanta notte è passata. Marisa, svegliami, abbracciami. È stato un sogno le donne odiavano il jazz. Non si capisce il motivo. Da da du da du du, ve, da da di da di da di da di da. nel jazz e non si capisce il motivo nel tempo fatto di attimi e settimane enigmistiche sotto la luna del jazz. Mm. He do know you just I whisper out of you I whisper out of you Yes sir Baker, geboren in 1929 en overleden in Amsterdam op eh, een hele vreemde wijze in 1988. De man is een trompetist met een zacht gestructureerd weemoedig geluid, net als dat van Miles Davis, maar zonder die smeulende emotionele onderstromen. Eh, nog een keer Paolo Conte. En eh, Summertime moet u maar zo zien. Het is slecht weer op het moment. Dus dat was eventjes een uh, opkikkertje van Chad Baker. Maar Paolo Conto heeft ook hele leuke, vrolijke muziek. Laten we gaan luisteren naar het volgende nummer. Comedy La Negra. Wa wa wa wa wa. Wa wa wa wa wa wa wa. Wa wa wa wa wa wa. Wa wa wa wa wa wa. Wa wa wa wa wa wa. Wa wa wa wa wa wa wa wa. Wah wah wah. Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Come di, come di, come di, come di, come di orchestra illusa Napoli, e poi sgridata Minneapoli. Ah. comédie, comédie dangereuse. La comédie d'un jour, d'un jour ta vie, la comédie, la comédie, la comédie, la comédie. Wow, wow. wah wah wah. Wah wah wah wah wah wah wah. Wah wah wah wah wah wah. Wah wah wah wah wah wah. Wah wah wah wah wah wah. Wah wah wah wah wah wah wah. Wah wah. Ma cos'è la luce piena di vertigine? sguardo di donna che ti fulmina, come di, come di, ah, come di, anticamente vista Napoli, con lontanissimi binocoli, come di, come di, dangereux. wah. Wah Parlami, dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui come di, come di, come di come di, orchestra che precipita in un ventilatore al Grand Hotel. Ah, comedy, comedy, comedy. Taratazzi, da da da da da da da da da da da da la comédie d'un jour, la comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie, la comédie. What a laugh. This is how the story ends. I let her turn me down. Say, can't we be friends? Papa, daddy, I acted like a kid out of school. What a fool. Now I see this is the end. I let her turn me down. Say, can't we be friends? should I care though she gave Elise the air? Why should I cry, have a sigh, and wonder why? Yes, I should have seen the single stop. What a flop! This is how the story ends. She's gonna turn me down. Say, can we be friends? him turn me down and say, Can we be, can we be, can we be, can we be, can we be, can we be friends? Oh, yes. Can't We Be Friends? Twee legendes, Ella Gerald en Louis Armstrong met dat prachtige nummer. En daarvoor hoorde u het Rosenberg trio met Lefeye Morten. Velen die haar hebben zien optreden op het North Sea Jazz Festival, en ik ben er een van, hebben een plekje in hun hart opgeruimd. En dan heb ik het over Siljonair Card. Laten we naar het nummer gaan luisteren van haar. Be Still My Heart. My heart is not lonely Or broken is not of ice or of gold, nor has my heart ever spoken to me when a love has grown cold. I felt not the faintest flutter when you brushed my cheek as you passed. Nor will I willingly clatter my life with these things that don't last. much of a plan. I just started walking. I had enough of this old town and nothing else to do. It was one of those nights you wonder how nobody died. We started talking. You didn't come here to have fun, you said. Well, I just came for you. Still love me? Do Do you feel the same? I have a chance of doing that old dance with someone I've been pushing away. And touch, we touch the soul, the very soul, the soul of what we were then. With the old schemes of shattered dreams lying on the floor. and sympathy, my lies, you have heard them. My stories you have laughed with, my clothes you have torn. And do you still love me? Do you feel the same? do I have a chance of doing that old dance again? Is it too locked up Future Malik Group was dat met Dora Jones in de hoofdrol met New York City. Een nummer van Ladies Jazz, prachtige cd met allerlei mooie stemmen erop. Daarvoor hoorde u nog eh, Deus met Matty Reliance, maar we gaan nu verder met Teacher. En het nummer is Sleeping with the Lights On. I've been haunted by this old ghost before. I want to hear your voice, you know it's been so long. Like. understand we got no way back. Oh, how her love was strange in a strange land. And we got broken wings, we were bound to fall. Until the sun comes up. Take it. Gypsy in My Soul met Herb Ellis. En eh, ook nog eh, Oscar Peterson op de piano. Heerlijk was dat. We gaan eh, verder met Louis Armstrong en Ella Gerald. En het nummer is That's My Desire. At this time, Lou and I'd like to take time out to dedicate a number to our boss, Sandy DeSantis, and we'll be playing for him here March the 5th at the Palomar. And we want to dedicate That's My Desire to Sandy. <laughs> <laughs> to spend one night with you in our